miljard euro investeren in Afrika. De economie op het Afrikaanse continent genaamd China is al erg actief in de landen daar. De VS ontvangt op dit moment zo'n 50 Afrikaanse leiders. Ze waren de afgelopen avond op het Witte Huis voor een groot diner. President Obama benadrukte dat Amerika een gelijkwaardige handelspartner voor de lange termijn wil zijn. Ook wees hij op zijn persoonlijke banden met het Afrikaanse continent. Reddingshelikopters van Defensie hebben vorige maand een record aantal patiënten van de Friese Waddeneilanden en de Noordzee gehaald. Gemiddeld waren het er 20, in juli waren het er 36. Er is geen verklaring voor, al loopt het aantal vluchten al jaren op. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekken buien het land in. In het oosten kan het nog lang droog blijven.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 dat waarschijnlijk op de bodem van de Indische Oceaan ligt... Er waren verschillende bedrijven die een plan hadden ingediend, maar Fugro heeft volgens de Australische regering de beste technologische oplossing. Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween op 8 maart. Het was onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. Een bende in Rusland heeft een record aantal internetwachtwoorden, gebruikersnamen en e-mailadressen gestolen. Volgens de New York Times werden 1,2 miljard namen en wachtwoorden verzameld en meer dan een half miljard mailadressen. Tot nu toe lijkt de informatie vooral te worden gebruikt om spam te versturen via sociale netwerken. Israël heeft al drie weken geleden een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op drie tieners. Het is een Palestijn uit Hebron. Hij werd op 11 juli opgepakt. Zijn arrestatie werd toevallig bekend omdat hij vermeld werd in documenten van een andere rechtszaak. De VN-veiligheidsraad beschuldigt terreurorganisatie ISIS van misdaden tegen de menselijkheid in Irak. De raad veroordeelt ISIS scherp voor het aanvallen en vermoorden van minderheden. Vooral Koerden en christenen zijn slachtoffer van de radicale islamitische beweging. ISIS is bezig aan een opmars in Noord-Irak. Volgens de extremisten is er geen plaats voor andere religies. In Argentinië heeft een bekende mensenrechtenactiviste haar verdwenen kleinzoon teruggevonden. In 1978 werd haar zwangere dochter